Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Premier Rutte vliegt komende dag naar Israël... voor een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu. Ook zal hij de Palestijnse president Abbas bezoeken. Hij blijft er één dag, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Rutte sprak afgelopen dag al telefonisch met Netanyahu... over de Nederlandse vrouw die is omgekomen in de Gazastrook. Rutte herhaalde in dat gesprek dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen... maar wel binnen de grenzen van het humanitair oorlogsrecht. Opnieuw is een konvooi hulpgoederen via de grensovergang bij Rafa Gaza binnengereden. Het is het derde konvooi met daarin volgens een woordvoerder van de VN 14 vrachtwagens met hulpgoederen. De Amerikaanse president Biden en de Israëlische premier Netanyahu hebben in een telefoongesprek afgesproken dat er vanaf nu een continue stroom van hulpgoederen de Gazastrook zal binnenkomen. Of dat ook gebeurt is nog niet duidelijk. Een man en een vrouw zijn zondagavond zwaar gewond geraakt... door een steekpartij in het Brabantse Sprangkapelle. Rond middernacht is er een verdachte aangehouden. De politie heeft een onderzoek ingesteld... naar de toedracht van het steekincident. De komende ochtend rijden er tussen Leeuwarden en Harlingen nog geen treinen. Dat komt omdat het ontmantelen van een granaat die werd gevonden bij werkzaamheden meer tijd heeft gekost. Het explosief werd gevonden in de buurt van het station van Leeuwarden. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het tot ontploffing gebracht. Het ging om een explosief uit de Tweede Wereldoorlog. De verwachting is dat aan het eind van de middag de treinen weer gaan rijden. Tot die tijd zet spoorvervoerder Arriva bussen in op het traject Leeuwarden-Harlingen.